Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Scholz, de Franse president Macron... en de Italiaanse premier Draghi gaan eind van de maand naar Kiev... voorafgaand aan een G7-top, meldt Bild am Sonntag. Macron zou volgens de krant met het bezoek hebben willen wachten... tot na de parlementsverkiezingen in Frankrijk van morgen. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, was vandaag in Kiev... om de lidmaatschapsaanvraag van Oekraïne voor de EU te bespreken. In de Verenigde Staten zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wapenwetgeving. Volgens de organisatoren worden er ongeveer 450 demonstraties gehouden. In de hoofdstad Washington D.C. worden 50.000 deelnemers verwacht. Twee recente grote schietpartijen hebben de discussies over strengere wapenwetgeving opnieuw aangewakkerd. In een supermarkt in Buffalo werden 10 mensen gedood en in een basisschool in Uvalde werden 19 kinderen en twee leraren doodgeschoten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd het deze week eens over een breed pakket aan maatregelen om de wapenwetgeving aan te scherpen. Maar naar verwachting wordt dat niet aangenomen in de Senaat. En bij gewelddadigheden in het oosten van India tussen hindoes en moslims zijn twee tieners om het leven gekomen. Om een einde te maken aan het geweld opende de politie het vuur. Of de twee al bij de rellen waren omgekomen of door politiekogels zijn geraakt is onduidelijk. Zeker veertien politieagenten zijn gewond geraakt. Er is nu een avondklok ingesteld en het internet is platgelegd. Ook in andere deelstaten was het onrustig. In Uttar Pradesh werden 230 mensen opgepakt. De verhouding tussen hindoes en moslim staat weer op scherp na denigerende uitspraken maandag van woordvoerders van de hindo nationalistische regeringspartij over moslims. Het weer van 8 tot 12 graden.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 I'm looking for the party people. I'm looking for the party people who love to get Giang nào by DJ Malzo. No, you're never gonna get it. Este Radio. je danse avec toi, je vois que les étoiles DJ Malzo.